10 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het aantal faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven is flink gedaald. Dat heeft ING bekendgemaakt. Dit jaar zijn ruim 7.500 bedrijven failliet gegaan. Dat is 20% minder dan vorig jaar. Vooral in de bouw en in de industrie gaat het beter. En onder de zakelijke dienstverleners en de grote holdings gaan nog wel veel bedrijven failliet. ING verwacht dat de dalende lijn volgend jaar doorzet. Air France KLM gaat niet drastisch reorganiseren ten koste van duizenden banen. KLM heeft een zwaar derde kwartaal achter de rug. De winst daalde met een kwart. Zusterbedrijf Air France maakte verlies. Het bedrijf had last van de pilotenstaking. De combinatie Air France KLM maakte nog wel winst, maar veel minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Afgelopen dagen was er veel te doen rond KLM. Vakbonden waren bang dat er duizenden banen zouden verdwijnen. Het OM stelt zeven extra officieren van justitie aan om jihadverdachten aan te pakken. Twee gaan aan de slag voor het landelijk pakket. Vijf officieren gaan werken in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Arnhem. De meeste verdachten wonen in of rond die steden, denkt het Openbaar Ministerie. Ook op landelijk niveau zet justitie extra mensen in. lopen nu 30 onderzoeken tegen 60 Nederlandse verdachten, zegt OM-topman Bollaar in een interview met de Telegraaf. En het OM houdt hen samen met de Algemene Inlichting en Veiligheidsdiensten streng in de gaten. Werkgevers nemen steeds vaker alleen mensen aan die er fit uitzien. Dikke of ongezond ogende sollicitanten worden vaker afgewezen. Ook al hebben ze ongeveer hetzelfde cv. Dat merkt Olympia Uitzendbureau. Werkgevers worden kritischer door de strengere regels. Bedrijven moeten bijvoorbeeld sinds begin dit jaar betalen voor flexwerkers die net voor hun contract afloopt ziek worden. Het weer. In het zuidoosten misschien wat zon. Verder is het bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt 13 tot 15 graden. Morgen iets minder regen, iets minder fris. En vrijdag wordt het nog wat zachter en dan breekt de zon ook weer door. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Echtelt en Tielwest 3 kilometer. Dat was een ongeluk. Alle reishokken zijn weer open.